12 uur. Manik Sampersen met het NOS-journaal. Premier Rutte erkent dat hij is beschadigd door de discussie over de afschaffing van de dividendbelasting. Hij zei tijdens een debat daarover in de Tweede Kamer dat hij een kras heeft opgelopen, maar dat dat ook bij zijn baan hoort. Gisteren maakte Rutte bekend dat het kabinet afziet van het afschaffen van de dividendbelasting. Het geld gaat nu onder meer naar het MKB. De oppositie vindt dat het geld naar de publieke sector moet, maar daar ging het kabinet niet in mee. De PVV diende tijdens het debat nog een motie van wantrouwen in... maar die haalde geen meerderheid. Daken met asbest zijn in Nederland vanaf 2025 verboden. De Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel daarover... van staatssecretaris Van Veldhoven. Volgens de staatssecretaris is asbest een grote bedreiging voor de gezondheid. In Nederland ligt nog zo'n 80 miljoen vierkante meter dak met asbest. De afgelopen jaren werd steeds zo'n 10 miljoen vierkante meter gesaneerd... Maar ook de rest moet dus de komende jaren worden weggehaald. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de nabestaanden van verzetsheld Jan Zwartendijk excuses aangeboden. Zwartendijk redde in de oorlog als Nederlandse consul in Litouwen duizenden Joden door ze een visum voor Curaçao te geven. Na de oorlog kreeg hij daarvoor een berisping. Minister Blok noemt dat nu volstrekt ongepast. In Brussel is de oefeninterland tussen België en Nederland... in een 1-1 gelijkspel geëindigd. Dries Mertens maakte in de vijfde minuut 1-0 met een schot in de kruising. Na een half uur spelen maakte Arnoud Groeneveld de maken. In de Nations League pool van Nederland won Frankrijk vanavond met 2-1 van Duitsland. Oranje speelt volgende maand tegen de Fransen en moet dan winnen... om nog kans te maken om zich via de Nations League te kwalificeren voor het EK. Het weer, vannacht blijft het droog bij ongeveer 11 graden. In de ochtend kans op wat mist, daarna meer bewolking en wat minder warm.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 See, I heard it all before. Didi na de retour. Après le succès imprévu du titre It's My Life, il dit merci à tous les autres disjockeys pour leur coopération fantastique. Un merci particulier à NBG, à Future Breeze et à Jean-Paul. Alors, à votre demande répétée encore une fois. fois, encore une fois, encore une fois, encore une fois, encore une fois, encore une fois, encore une fois, encore une fois, encore une fois, encore une fois, encore une fois, encore une fois encore une fois, encore une fois, encore une fois, encore une fois, encore une fois, encore une fois, encore une fois, encore une fois.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 I thought you'd lead me when life's misleading. That's when I miss you most. Every now and then I'm drawn to places where I hear your voice or see listen. Every little thought will lead me right back to you.